Girl, if you give me the sexiest wine, tick tock, tick tock, the sexiest wine. Girl, if you give me the sexiest wine, girl, if you move your body one time. Girl, if you give me the sexiest wine, tick tock, tick tock, the sexiest wine.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 De doorbraak moet het worden voor Jessie G in Europa. En ze maakt gebruik daarvoor van BOB eh, en een single Price Tag. NASDAQ. And you can, you can keep the cars, leave me the garage. And all I guess all I need are keys and guitars.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 En het grootste verlies, dat is er voor Bob Sinclair en Champal. TikTok zakt in één keer van 26 naar 36. Ze doen het wel in hun 13 13e week alweer. Icon en Angel levert ook 6 plaatsen in, zakt naar 35.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 Tweede Kamerlid Ineke van Gent maakte dat bekend in het tv-programma Blauw Bloed. Eerder bleek al dat een Kamermeerderheid, inclusief gedoogpartner PVV, voorstander is van een ceremonieel koningschap. Van premier Rutte is bekend dat hij niets voelt voor bijvoorbeeld het Zweedse model. Hij zegt dat hij er het voordeel niet van ziet. Van Gent wil met het initiatiefwetsontwerp duidelijkheid voordat koningin Beatrix plaatsmaakt voor Willem-Alexander. Als voordeel noemt het GroenLinks-Kamerlid onder meer dat er dan geen ministeriële verantwoordelijkheid is, zodat het staatshoofd bijvoorbeeld in de kersttoespraak vrijuit en ongecensureerd kan spreken. Steeds meer landen sluiten hun ambassade in Libië. Vandaag vertrok het personeel van de ambassades van Canada en Groot-Brittannië. Afgelopen nacht ging de Amerikaanse ambassade in Tripoli al dicht... nadat honderden Amerikanen waren geëvacueerd. De Nederlandse ambassade is nog open... Intussen is in New York de spoedzitting van de VN-veiligheidsraad begonnen. De 15 landen praten over sancties tegen Libië en kolonel Gaddafi... zoals een wapenembargo en een blokkade van buitenlandse tegoeden. Volgens een zoon van Gaddafi staan alle opties open... zolang de bevolking doorgaat met demonstreren. Saif Gaddafi zegt dat er signalen zijn dat er een burgeroorlog is uitgebroken... en een buitenlandse interventie is begonnen. Alfa aan de Rijn stopt met een proef met anoniem solliciteren. De gemeente schrapte vanaf oktober 2009 een jaar lang de namen uit cv's en brieven van sollicitanten. Daarmee moest de drempel voor allochtonen om te gaan solliciteren worden verlaagd... en het gevoel van discriminatie worden weggenomen. Maar de gemeente Alfa aan de Rijn zegt nu dat het effect...